Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Staatssecretaris Seilstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs. Hij wil dat er een einde komt aan de zesjescultuur op universiteiten en hogescholen. Zijn plan wordt morgen besproken in het kabinet. Seilstra wil zowel strenger worden voor mensen die tot het hoger onderwijs willen worden toegelaten... als voor studenten die er al op zitten. Verder komen er minder hertentamens en meer verplichte colleges. Ook aan docenten in het hoger onderwijs worden hogere eisen gesteld. Gedupeerden van DSB-bank met een achtergesteld deposito krijgen toch geld terug. Het college van beroep voor het bedrijfsleven gaf de gedupeerden in hoger beroep gelijk. Het college vindt dat achtergestelde deposito's onder het depositogarantiestelsel vallen. Daardoor krijgen enkele honderden klanten van DSB Bank maximaal 100.000 euro terug van hun spaargeld. Klanten die een en-of rekening hadden kunnen maximaal 200.000 euro terugkrijgen. Het geld wordt uitgekeerd door de Nederlandse bank. Groot-Brittannië stuurt duizenden kogelwerende vesten, politieuniforms en communicatiemiddelen naar de opstandelingen in Libië. De spullen moeten vertegenwoordigers van de Nationale Overgangsraad beschermen, maar ook leden van buitenlandse organisaties in gevaarlijke gebieden. Gisteren werd bekend dat Frankrijk opstandelingen heeft voorzien van wapens. De Tweede Kamer steunt de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. Een kamermeerderheid van VVD, CDA en PVV staat achter de plannen van minister Schippers. De oppositie is woedend, die vindt het oneerlijk dat in de geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage wordt gevraagd en in andere vormen van zorg niet. Dan nog het weer, vanmiddag veel zon, maar ook stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wat zon, maar ook enkele buien. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A10 West een file voor de Continental richting Den Haag. Er staat voor Westpoort 2 kilometer file.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 For.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 She couldn't wait another day for the day falls The captain of the heart As the day came up she made a start. She stopped waiting another day for The captain of the they fall van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. there We could be reaching out for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 de trop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 C'était extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres envers là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Dana.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I was cruising with my favorite gang The place was so boring, filled without a time as you can 胸口。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 to lonely staging around town with me to make this nice music. Let's go crazy, do a song. Oh